Daders kunnen nu maximaal 15 jaar cel daarvoor krijgen... maar een meerderheid van de Kamer wil dat dat 25 jaar wordt... Dat ze het daarover hadden kwam door de zaak van Humera. Dat meisje van 16 werd een paar jaar geleden doodgeschoten door haar ex. En die rechtszaak zette justitie aan het denken, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Daar kon moord niet worden bewezen, eh, dus er was geen vooropgezet plan. Ehm, en daarom kreeg hij 14 jaar eh, opgelegd, die dader toen. En de rechtbank in Rotterdam die pleitte daarna voor een hogere maximumstraf eh, op doodslag. De Eerste Kamer moet ook stemmen over de hogere maximale straf... maar waarschijnlijk is daar ook een meerderheid voor. Het OM heeft het afgelopen jaar vaker onderzoek gedaan... nadat iemand aangifte deed van discriminatie. 485 keer. En dat is meer dan het jaar ervoor en het jaar daarvoor. De aangiftes gingen meestal om groepsbelediging... discriminatie op basis van seksuele geaardheid bijvoorbeeld. In Amsterdam is een man opgepakt voor grootschalige drugshandel. Hij zou het kopstuk zijn van een bende die duizenden kilo's kook van Zuid-Amerika naar Nederland bracht. De politie kwam daarachter nadat ze een platform kraakten waarop criminelen berichten naar elkaar stuurden. En niet Queen Elizabeth, maar Prins Charles las vanmiddag in Groot-Brittannië de troonrede voor. In these challenging times, Her Majesty's government will play a leading role in defending democracy and freedom across the world, including continuing to support the people of Ukraine. Het was voor het eerst dat troonopvolger Charles zo'n belangrijke taak op zich nam. Zijn moeder kon er niet bij zijn vanwege gezondheidsproblemen. Ze sloeg de troonrede slechts twee keer eerder over. Voor het laatst in 1963, toen was ze zwanger van prins Edward.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 In Noord-Holland staat 135 kilometer file. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht staat 9 kilometer daarvan tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn. Je hebt daar 25 minuten vertraging. Hij heeft daar rommel op de weg gelegen, maar de weg is weer vrij. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelewarensveen een kwartier vertraging. A7 Zaanstad-Horen 10 minuten extra tussen Knoop en Zaandam en Purmerend Zuid. Dat komt door een ongeluk. Op eh, de ringweg van Amsterdam de A10 eh, West via de A10 Zuid naar de A10 Oost.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 Jukebox Charlie is de vierde plaat in de Lil GL-series en bestaat uit allemaal covers. Covers van oude countryhelden. Je zult geen bekende klassiekers tegenkomen, maar vooral obscure en zeldzame country die bijna niemand kent. Zijn dat soort nummers niet wat saai, vraag je af. Charlie Crockett, kennende, brengt hij het allemaal heel toegankelijk met een eigen smoel. Niet saai, maar juist heel avontuurlijk. Ik opende met de titelsong en nu nog Between My House and Town en Battle with the Bottle. again tonight. can see you sitting there. Do you really think you're gonna win the race? And tempt me into having just one taste. It's the battle with the bottle again tonight. my trembling hands reach for your tie. One turn left is far too much to stop. Just one teeny patty sip Persoonlijk vind ik dat Joshua Hadley zichzelf heeft overtroffen met Neon Blue. Dit is duidelijk het type countrymuziek die je in een ruige honky-tonk bar terugvindt... waar er op een door de weekse avond zomaar een gevecht uit kan breken. Aandacht voor de titelsong. Dit is het favoriete album van de maand. was off to the races after that first dance. I knew where we were headed if she gave me the chance. A little Friday night loving, how could I lose? Well, I should have heard it coming like a train down the track. Must have been in a hurry, cause in no time flat. She turned my honky tonk hard, a neon blue. Neon blue, neon blue knew how to pay me a fool. She turned my honky tonk heart a neon blue. If only was a color, it would look like me drinking double shots of whiskey while the jukebox sings another song about heartache and an old bar stool. Well, the next thing I remember was red tail lights. Yeah, that long gone baby with them deep green eyes. She turned my honky tonk hard. Christina Veen blijft de subtiele gitarist en niet de krachtige bespeler van haar instrument. Heerlijk lichtvoetig is Travelin' Blues. Een geweldig speels blues. took the long way back to town. Sometimes you gotta get lost to get your feet back on the ground deze week. Geen country, maar waarom ik deze klassieker van Lloyd Price uit 1958 uit de kast heb gehaald, wordt in het tweede uur duidelijk. Stagger Lee werd de nummer 1 hit voor Lloyd Price. The night was clear and the moon was yellow and the leaves came tumbling down. Walk Around the Sun van Erica Lewis bevat elf originele songs die de grijze gebieden verkennen tussen liefde en verlies, vreugde en verdriet, verlangen en tevredenheid.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 Het nummer stond acht weken aan de top en werd ook genomineerd voor een Grammy. Connie Smith met Once a Day. glad that I bekend. Wat mij betreft mag daar heel snel verandering in komen. Follow is zijn nieuwste single. Crossroads. Hot stuff. Getting to Know You gaat over avonden met iets te veel wijn en een man die te mooi is om waar te zijn. Amber Kamenga werkt vanuit Amsterdam. You stand and wait at the door You smile and wave and I can tell You're not like the ones that came before you there and talk for hours. We strap up, time and place. We stay out way too late, but with you I don't mind. You were at the sleepless. voor niks Who I Am Today. Dat is precies wie ik ben en wat ik wil uitstralen, zegt Laura van Kaam. vooral bekend door haar Vlaamse luisterliedjes, maar ze is ook bekend met het materiaal van Emmylou Harris. Haar versie van Boulder to Birmingham. I Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Barstools and Rainy Nights is de eerste single van Kyle Rayner. Wat mij betreft gaan we vaker van hem horen. Barstools and neon lights. We can the veel pure country-luisteraars helemaal geweldig vinden. Er wordt gestrooid met een rijke instrumentatie, waar de fiddles en steels een prominente plaats vinden. Ook de teksten van Joshua Hadley zijn lekker ongecompliceerd over drank, hartezeer, honky-tonks en meer van dat. trying to get ahead. Been a hot minute since I've been out of the red. Praying every night till the sun comes up. Running out of gas in my pickup truck. Working like a dog. Sweating like a hog. Here we, here we go, here we go, go again. Up, up, up, up, broke, up, up, broke, broke again. Just a little bit of money is all I need. I ain't since I signed my lease. I'm working my fingers down to the bone, and I already sold everything I own. No matter what I do, Lord, I can't seem to win. Here we, here we go, here we go, go again. Up, up, up, up, broke, up, up, broke, broke again. ago I was doing just fine. I had a lot of money and a little peace of mind. But the late night parties and neon thrills sure can do a number on them dollar bills. Now I'm working like a dog, sweating like a hog. Here we, here we go, here we go, go again. Up, up, up, up, broke, up, up, broke, broke again just a little bit of money's all I need. I ain't paid the rent since I signed my lease. I'm working my fingers down to the bone, and I already sold everything I own. No matter what I do, Lord, I can't seem to win. Here we, here we go, here we go, go again. Just a little bit of money's all I need. I ain't since I signed my lease. I'm working my fingers down to the bone, and I already sold everything I own. No matter what I do, Lord, I can't seem to win. Here we, here we go, here we go, go again. Up, up, up, up, broke, up, up, broke, broke again. Here we, here we go, here we go, go again. Up, up, up, up, broke, up, up, broke, broke again. Dale Phillips heeft jaren gezocht naar zijn eigen ik. De release van de cd I'm From Texas markeert het begin van deze nieuwe reis. Hij nodigt je uit om mee te reizen. Zij het dat zij nog in Dallas is. Er is weinig te vinden over Robin Baker. En toch draait hij al aardig wat jaartjes mee. Zijn muziek wordt omschreven als blues, maar met Ode to Mr. Trucker schuurt hij duidelijk tegen de country. Driving down 27, coming back from Rome, Georgia. Funny thing happened to me. I saw blue lights are flashing, saw headlights approaching. Everybody is pulling over to see. old Mr. Tucker ran that old feed store, went to work most every day. Sold grain out the front door and whiskey out the back door. He'd chase troubles away. Pull over, bub. Have respect for the dead man. 35 cars and a black limousine his friends and his neighbors and families parading. Civil disorder is a small price to pay. Wes widow was riding in the car right behind him, married 35 years to the day. She gave birth to five children, had 13 more grandkids, and an affair with a salesman back in 63 but she loved Mr. Tucker. She always stood by him in spite of her adulteries. She vacationed in Raleigh with a cousin named Audrey year around Veterans Day. Pull over, bub, have respect for the dead man. 35 cars and a black limousine. His friends and his neighbors and families parading. Civil disorder is a small price to pay. big old oak tree that dates to the Civil War days. And his widow was surrounded by her five kids and her salesman who was talking up a new price for hay. And at the foot of his coffin, the county's new taxman had a grin and should have give him away. Mr. Tucker never paid up, and the feed store's gonna go up on the auction block the very next day over, bub. Have respect for the dead man. 35 cars and a black limousine. His friends and his neighbors and families parading. Civil disorder is a small price to pay. Copeland vraagt namelijk of we de song opnieuw willen draaien. Did you know when you said hello that I felt the warmth in your smile? Could you see? what it meant to me to sway with you round the dance floor a while. On that night, I wish the beat would never end. Play it again. Play it again. Play it again. Do you know that I love you so? That I'd pull the stars from the heavens for you. Can you see?